9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In het hele land is er vandaag kans op smok door ozon. Die ontstaat als luchtvervuiling zich opstapelt bij veel zon en weinig wind. De luchtkwaliteit is vandaag waarschijnlijk slecht. Dat kan leiden tot luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid. En ook kunnen astmaklachten verergeren. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn... dat het net zich sluit rond de crimineel. Taghi en zijn rechterhand Said Razouki zijn de hoofdverdachten... in een groot liquidatieproces. In Leersum in Utrecht is vanochtend vroeg een plofkraak geweest... op een geldautomaat van de Rabobank. Even voor vier uur werden omwonenden opgeschrikt door een harde knal... De schade is groot, brokstukken liggen verspreid over de straat... en de politie zocht onder meer met een helikopter naar de daders... maar die zijn nog niet gevonden. In Utrecht is opnieuw een winkel beschoten aan de Amsterdamse straatweg. Omwonenden hoorden rond half vier pistoolschoten. Een aantal dagen geleden is in dezelfde straat ook al een pand beschoten. Volgens RTV Utrecht gaat het om dezelfde juwelier. eigenaren vonden maandag kogelgaten in het raam van hun zaak. Vanwege de verwachte drukte gaat het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar niet door. De organisatie en de gemeente Den Haag kunnen het niet eens worden over de veiligheidseisen. Het evenement was al verplaatst van de zomer naar september... maar is nu dus afgelast. Dit jaar zou de 40ste editie zijn. Zwolle is de goedkoopste stad om op een terras een rondje te geven, blijkt uit onderzoek. Twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé kosten in Zwolle 21,88 euro. Amsterdam is in het onderzoek veruit het duurst. Het rondje kost daar ruim 5 euro meer dan in Zwolle. Het weer, het wordt vandaag erg warm, met 32 graden op de Wadden...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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het internet en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. en welkom bij het tweede uur van de Summer Wake Up. Ik ben nog tot 10 uur bij je en mijn naam is Walter Sans. ZFM. Ja, en dat was en Kabila. Het is weer prachtig vandaag. Het is 25 graden inmiddels. Het wordt alleen maar warmer en warmer. Als ik hier uit de studio en de tolweg kijk, is het al strak blauw. En ja, we zijn we toch bevoorrecht hier in Zandvoort. Het is toch heerlijk. Hè? De Zandweg is nog leeg. De, de, de, de, de Zandvoortse Laan is nog leeg. De honden gaan het strand af. De ontbijtjes zijn nu klaar. We de eerste strandtenten. En we gaan gewoon een heerlijke stranddag tegemoet. Nou wij blijven hier nog even. We gaan nog even door met Smokey Robinson. En die is inmiddels al 79. En die heeft een nieuw nummer gemaakt samen met Anderson Park. En dat hoor je nu bij ZFM. wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. Do you wanna yeah. make it better? Wanna make it right? Come on. Do you wanna stay together? I when I said it. And it's easier to. Run beter worden ze hier niet op eh, ZFM in de Summer Wake Up. We gaan even 20 jaar terug in de tijd. Naar een nummer waar Chris Cross Amsterdam volgens mij heel erg goed naar geluisterd heeft. Volgens mij geeft ze er ook gewoon toe en vindt het ook heel erg leuk. We gaan naar Brandy Monica met The Boy Is Mine. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. for the tagging. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Hey, uh, uh. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. bouquet call me and I could get it, you say I could tell you gone off the door, say oh, yeah, yeah. Careful mama, why what you say? You say You talking to me like your new babe, new babe You talking like you trying to do things Now that pipe gotta run it like she Usain, baby You made me drown in it, ooh, touche, baby I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby And you know I'ma slaughter like I'm Jason Busted, why you got it on safety? White girl, wears it on brown liquor I probably shouldn't be around you you get wild, wild, wild. Wow. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow, wow, wow. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow. En dat was Rihanna met DJ Khaled en Santana. Hoewel die eigenlijk ook niet genoemd wordt. Er schijnt iets met rechten en toestand te zijn. In ieder geval, sowieso een bijzondere kerel, die eh, DJ Khaled. Die, eh, die roept alleen maar weer de best music. En eh, zijn eigen naam vooral. En loopt daar <laughs> helemaal mee binnen. Dus volgens mij doe ik iets verkeerd. We gaan door naar de, naar de klok van half tien. En dan gaan we eigenlijk iets anders doen. we hebben op, jazz, of op ZFM hebben we hele goede jazzpresentatoren. Die doen dat op zaterdagochtend en doen het echt heel erg goed. Maar mensen zijn een beetje bang voor jazz. En dat is toch helemaal niet zo, want het is best, ja, mensen vinden het ingewikkeld. En denken dan van, ja, dat is 1, 2, 3, 4. En iedereen begint een ander liedje. En dat is het niet, geval, Dat is echt heel anders. En ik wil dit laten, laten horen. En ik wil eigenlijk makkelijk beginnen. En dat doe ik met... Kijk, Sorry, er ging even iets, <laughs> iets mis. Goed, dit is mijn eerste uitzending. Dit is Charlie Parker. Dat gaan we dus niet doen. Wij beginnen heel rustig met El en een interpretatie, want dat is jazz, op Your Song van Elton John. we both yes it is here. place for people like you that will it keep it turned on and on. Uh, so please excuse my forgetting, but these things I do. Well, you see, honey, I've forgotten if they're Greek or they're blue. Well, anyway, you know the thing is. Uh, to say is that that you are the sweetest eyes I believe I have ever seen. Oh. You can tell everybody there that, that this is your song. The world. in my world. let me say that line one more time, girl. dat was El Giro live vanuit 1993 al. En dat zullen ze nog gemist hebben op Nostra Jazz eh, afgelopen jaar. Dus dit is ook jazz. En we gaan vrijdag door met weer een nieuwe aflevering van Jazz is niet eng.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 Nou, ik kan het niet laten. Het wordt zomer. Quiero enseñarte un camino en el mar. Un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro. Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo. ZFM. possibility. crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better en dat waren Lizzie Dua Lipa en natuurlijk Julio Iglesias. En hoe kun je die nou niet draaien op zo'n dag als vandaag? Ik kijk even op de routeplanner en wat zie ik dat het langzaam... We hebben ons dorp nu nog voor onszelf, maar langzaam wordt het al drukker. Bij Heemstede begint de 201 al behoorlijk vol te lopen. Dus ja, jongens, het wordt een heerlijke dag en het wordt een lekker drukke dag op het strand. Maakt niet uit, wij gaan gewoon lekker door met de Franse zomerhit van dit moment.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 We hebben nog een kleine 10 minuten. En zoals ik in het vorige uur al vertelde, staat er echt veel te gebeuren bij ZFM. We krijgen nieuwe presentatoren, we krijgen nieuwe programma's... en natuurlijk kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heb je suggesties? Wil je meedoen? Wil je zelf achter de tafel staan? Stuur een mail naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl en we horen heel graag van je. Tot de klok van 10 uur. Nog George Michael, Beyoncé, misschien een stukje kraak en smaak. En dan zeg ik tot vrijdagochtend 8 uur. En pas op, het water is maar 18 graden in zee, dus pas op. Take the time. ZFM. insatiable sense for insecurity. Just like a poet, shy enough to show it, bold enough to put down in words in all obscurity of luster that lingers.